4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Vijf bewoners van een pand in Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht... nadat er brand was uitgebroken in een winkel op de begane grond. De bewoners naast en boven de winkel hadden rook ingeademd. Drie mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald. In totaal moesten zes woningen worden ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een andere locatie. De bewoners van zeker twee woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis, zegt de brandweer. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Volgens persbureau AP waren de aanvallen op Gaza zwaarder en langer dan die van gisteren. volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten kwamen daarbij zeker 42 mensen om het leven. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De Duitse hulporganisatie CI zegt op één dag 172 migranten te hebben gered op de Middellandse Zee. Ze maakten de oversteek op houten boten die volgens CI, CI ongeschikt waren voor gebruik op open zee. Onder de geredde mensen bevonden zich een baby van acht maanden en een zwangere vrouw. En Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale in het Zweedse Göteborg. Overtuigend met 4-0 van Chelsea. Martens was bij alle goals betrokken. De spits is de vierde Nederlandse die, in de, die de Champions League wint. Janice van der Zanden lukte dat zelfs twee keer met Olympique Lyon. Het weer. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien, de zwaarste in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15 en ook de komende dagen wel wat regen of een bui.